zijn op zoek naar enthousiaste mannen. In iedere kermistent, op discotheek zijn we te gast. En elke knappe vent wordt door ons zijn talent verrast. We zingen zonder blozen. Als je nou niet, als je nou niet, als je nou niet springt. Als je nou niet springt, als je nou niet springt, ben je een homofiel. Als je nou niet springt, als je nou niet springt, als je nou niet springt, ben je een homofiel. Als je nou niet springt, als je nou niet springt, als je nou niet springt, ben je een homofiel. Als je nou niet springt, als je nou niet springt, wie nou niet springt is homofiel. Het weekend voor de deur, we zijn niet te houden. We zoeken in cafés, met weinig of geen vrouwen. De mannen aan de macht, emancipatie is dat do to me too. I'll she now needs, I'll she now needs, I'll she now needs springs. I'll she now needs springs. I'll she now needs spring, then you can home all feel. I'll she now needs springs. I'll she now needs springs. I'll she now needs spring, then you can home all feel. I'll she now needs springs. I'll she now needs springs. I'll she now needs spring, then you can home feel. i she now needs springs. i she now needs springs. You know needs spring is home feel.